Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De aanval vanochtend van een man op de luchthaven van Orly... was waarschijnlijk een geplande terroristische aanslag. Het OM in Parijs zegt dat de man van 39 heeft geroepen... dat hij wilde sterven voor Allah. Hij had een blik met benzine bij zich... en pakte een wapen van een militair af. Daarna werd hij doodgeschoten. Drie van zijn familieleden zitten nog vast voor de aanval. De muur die de VS wil bouwen aan de grens met Mexico moet zo'n 9 meter hoog worden en ruim 1,80 meter diep om tunnels tegen te gaan. De Amerikaanse regering heeft alle eisen bekendgemaakt waaraan de door Trump beloofde muur moet voldoen. Honderden bedrijven hebben laten weten dat ze de duizenden kilometers lange muur willen bouwen. Ze hebben tot eind deze maand om voorstellen te doen. In Brazilië is een leidinggevende opgepakt van een van de bedrijven die betrokken zijn bij een vleesschandaal. De arrestant is verantwoordelijk voor de contacten met de overheid. Hij zou inspecteurs hebben omgekocht. Gisteren zijn er bij verschillende bedrijven invallen gedaan. De Braziliaanse politie zegt bewijzen te hebben dat inspecteurs en politici zijn omgekocht om bedorven vlees toch te kunnen exporteren. De vleesexport is met een jaarlijkse omzet van 12 miljard dollar erg belangrijk voor de Braziliaanse economie. De regering van Ghana bestaat sinds deze week uit 110 ministers en staatssecretarissen. Een woedende oppositie spreekt over een olifantenregering. Maar volgens een woordvoerder van de president, die in december de verkiezingen won... zijn alle benoemingen nodig om de ambitieuze plannen mogelijk te maken. Volgens critici wilde de president vooral baantjes uitdelen aan zijn politieke vrienden. In de Eredivisie heeft PSV op eigen veld een kleine overwinning behaald. Tegen Vitesse werd het 1-0 dankzij een doelpunt van Siem de Jong. Utrecht won overtuigend uit tegen NEC, het werd 3-0. Groningen speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Willem II. En Sparta Heracles eindigde in 3-1. Het weer ook vannacht regenachtig, morgen veel bewolking, af en toe lichte regen en zo'n 11 graden.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 got what I need. to my crib. Uh huh. I'll teach you things, baby, teach you things. Show you every move and make you reach for things. I'll teach you things, baby, teach you things in the morning. Now it's late in the morning. Time for you to leave. I'm looking for a ring, cause I got what I want and I got what I need. Uh huh. I'll teach you things. got what I want. I what I want. I ain't looking for a ring, cause I got, I ain't looking for a ring, cause I got.